Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Koningsnacht zit erop en over het algemeen waren er geen grote incidenten. Wel was het in grote steden druk. In Utrecht waren zoveel mensen dat de gemeente opriep niet meer te komen. Mensen kwamen onder meer naar de Vrijmarkt daar. Maar bijna niemand heeft het de hele nacht volgehouden, ziet verslaggever Danny Simons. het enige wat ik hier aantref, ja, dat zijn dit soort dingen. Een leeg drankflesje. Dit is... een. Eh, een leeg blikje waar ik op sta. Hier nog een leeg drinkbekertje. Dus eh, ja, de schoonmaakdienst mag zo meteen nog even door de stad heen. Maar ja, er is dus echt niemand te bekennen. Veel mensen hebben hun kleedje dus even achtergelaten. Koning Willem-Alexander viert vandaag zijn verjaardag in Rotterdam. Dat begint om 11 uur vanmorgen. De politie heeft vannacht twee mensen aangehouden... die waarschijnlijk een brandbom wilden plaatsen bij een portiek in Rotterdam. Getuigen zouden gerommel gehoord hebben. Agenten waren er op tijd bij om ze aan te houden... voordat ze het ding konden laten ontploffen. Volgens burgemeester Abu Taleb loopt er al een groot onderzoek... naar al die explosies in de stad. We hebben wel vermoedens waar het mee verband zou kunnen houden. Dat is in het belang van het onderzoek niet verstandig om daar iets over te zeggen. Maar eh, u moet mij geloven dat we er bovenop zitten. En we onderzoeken dat met heel veel eh, elan en met heel veel energie. Zitten we er eh, echt bovenop. Gisteren werd al een man van 32 opgepakt voor de explosies in Rotterdam de afgelopen dagen. Het gaat even niet zo goed met de Turkse president Erdogan. Hij werd dinsdag onwel tijdens een interview op tv. En hij voert deze week ook geen campagne voor de presidentsverkiezingen... die over een dikke twee weken zijn. Het lijkt niet al te ernstig te zijn. Op Twitter schrijft Erdogan dat hij buikgriep heeft en moet uitrusten. En het Portugees heeft er een nieuw woord bij. In het woordenboek is het woord Pelé opgenomen. En dat betekent een buitengewoon persoon. De Braziliaanse voetballer Pelé overleed een paar maanden geleden. En wordt gezien als een van de beste voetballers ooit. Fans hadden 100.000 handtekeningen ingezameld. En daardoor is Belém nu een officieel Portugees woord. Het weer, het is koud vanmorgen, maar straks breekt het zonnetje door. In de loop van de dag meer bewolking, s'avonds wat regen.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 Er waren geen grote incidenten. De politie heeft vannacht twee mensen opgepakt... die waarschijnlijk een brandbom wilden plaatsen bij een portiek in Rotterdam. Getuigen hoorden gerommel en belden de politie. Zo konden agenten een ontploffing voorkomen. De Turkse president Erdogan heeft vanwege gezondheidsredenen zijn verkiezingscampagne stilgelegd. Hij zegt dat hij last heeft van buikgriep. Erdogan werd dinsdagavond onwel tijdens een interview op televisie. Het weer blijft nog lang koud, maar op de meeste plekken is het wel zonnig. Vanmiddag meer bewolking en droog bij 12 tot 15 graden. sorrow Let it out like there's no tomorrow All our feelings and every fade If all you're longing for is right here. Her swear van ZFM. van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM Yo, hit that Would you like a drink with me?